Clemens Peters met het NOS Journaal. De Noord-Koreaanse zijn land militair bijna in evenwicht is met de Verenigde Staten. En dat zei hij na de test van gisteren waarbij een raket werd afgeschoten die over Japan heen vloog en daarna in zee terecht kwam. De VN-veiligheidsraad heeft die test veroordeeld, maar geen nieuwe sancties opgelegd. Kim zei dat zijn land, ondanks de grenzeloze sancties, erin is geslaagd om een nucleair wapenarsenaal op te bouwen. En dat als het militaire evenwicht is bereikt, de Amerikanen een aanval op Noord-Korea wel uit hun hoofd zullen laten. De politie van Roermond is op zoek naar de daders van een ramkraak op een Albert Heijn in die stad. De pinautomaat van de supermarkt werd kort na middernacht uit de winkel getrokken en bleef op straat achter. De daders vluchtten daarna naar Duitsland. Hun auto werd teruggevonden op de weg naar München-Gladbach in de buurt van een natuurgebied Het Veen. Het is nog niet bekend hoeveel de daders hebben buitgemaakt. De speciale actiedag voor de gevolgen van de orkaan Irma op de Bovenwindse eilanden heeft gisteren ruim 13,3 miljoen euro opgeleverd. De hele dag werd op commerciële en publieke radio- en tv-zenders actie gevoerd om geld in te zamelen voor de eilanden Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Bekende Nederlanders zaten in een belteam om donaties aan te nemen. Het geld gaat naar Giro 5125 van het Rode Kruis. En dat gebruikt het geld om mensen op de getroffen eilanden van eerste levensbehoeften te voorzien. Een Amerikaan uit New Jersey die zijn maag en slokdarm verbrandde bij het drinken van een biertje krijgt meer dan 6 ton schadevergoeding. In zijn tapbiertje zat schoonmaakmiddel dat was achtergebleven bij het schoonmaken van de leidingen van de tapinstallatie. Toen de man een slok van zijn vers getapte bier nam voelde hij een brandende pijn in zijn slokdarm. Hij spuugde het bier weer uit, maar toen was het kwaad al geschied. Hij werd opgenomen met zware brandwonden in het ziekenhuis in Atlantic City en daar moest hij zes dagen blijven.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 You got me wrapped up. Cause time takes what love is. things in your heart that have torn you apart. I know you've been safe on your own, but together we're strong because it's love that I feel whenever you're holding me.